Vooral gas en elektra zijn duurder geworden. En aan de pomp ben je meer kwijt, vertelt verslaggever Nick Wouters. Ik zag het net ook weer toen ik eh, langs dus tankstation reed. Die zaten lang tegen die 2 euro grens aan. Maar nu ze er overheen zijn, eh, gaat het ook heel snel. Want eh, dat loopt maar op en op. Wel goed nieuws voor studenten. Het volgen van een opleiding is juist goedkoper. Studenten betalen eenmalig maar de helft van het collegegeld... om te compenseren voor het vele online onderwijs van de laatste tijd. Bij de rechtbank in Groningen begint nu een zaak tegen vijf mannen... die bij het boerenprotest twee jaar geleden nogal tekeer gingen. Eentje zou met een trekker tegen bouwhekken zijn gereden. Een ander vernielde de deur van het provinciehuis. En weer een ander reed met een trekker tegen een politiepaard. Ze worden ook verdacht van opruiing. Pas op als je nog de weg op moet. Het kan erg mistig zijn. In sommige provincies geldt code geel. De dichte mist leidt tot een drukke ochtendspits. Op het hoogtepunt stond bijna 400 kilometer file. KNMI denkt dat de mist in de loop van de ochtend minder wordt. Dan heb ik nog een slimme hond in Istanbul in Turkije. Boji heet hij. Een straathond die regelmatig in zijn eentje het OV neemt... en precies lijkt te weten waar hij moet uitstappen. Bij de metro merkte ze hem twee maanden geleden op. And he knows where to go, he knows where to get out. So it was quite interesting and we have started to follow him. And it was really an interesting pattern. It's something like that he knows where to go and he has a purpose. Lijkt wel alsof Boji weet waar hij heen wil, zegt ze. Soms neemt de hond ook de ferry om een week weekendje te chillen op een eiland vlak voor de kust van Istanbul. Het weer kan dus behoorlijk mistig zijn, vooral in het oosten. Maar die mist lost steeds meer op en dan breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Knopende de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. A9 ook maar richting Diemen tussen Knopend Raasdorp en afrit AMC 13 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him to come back. time for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh.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 La gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart.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 Dysfunctional, oh, you crazy like my mama, mama. all alone. is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you there's no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola.